Hariri kwam in 2005 om bij een bomaanslag, samen met 21 anderen. Hij verzette zich tegen de Syrische bemoeienis in Libanon en velen denken dat Syrië achter de aanslag zat. Tot nu toe zijn daar geen bewijzen voor. De zoon van Hariri is nu premier. Hij zoekt toenadering tot Syrië en verdedigde die houding in een toespraak. Verder riep hij op vaart te maken met het onderzoek naar de moordaanslag. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Hariri-tribunaal, een VN-hof dat in Dam is gevestigd. In Israël is een man aangeklaagd die als een secteleider een harem van minstens 21 vrouwen onderhield. De 60-jarige wordt beschuldigd van onder meer slavernij, verkrachting en incest. Volgens de aanklacht heeft hij zich als een god opgesteld die totale gehoorzaamheid eiste van de vrouwen. Ze kregen alleen wat zakgeld en woonden in een overvol appartement in Tel Aviv waar ze in totaal 49 kinderen van hem baarden. Volgens de Israëlische justitie heeft de man misbruik gemaakt van onzekere vrouwen die tegen hem opkeken. De zaak trekt in Israël veel aandacht sinds de arrestatie van de man, een maand geleden. Ondanks waarschuwingen van de politie zijn vandaag zo'n 1500 mensen de Gouwzee bij Monnikendam opgegaan. Langs de toegangswegen stonden borden om de schaatsers en wandelaars te waarschuwen dat het ijs onbetrouwbaar is. Maar daar trokken weinig mensen zich wat van aan, net als gisteren. De Gouwzee zit vol wakken en scheuren die door de sneeuwlaag slecht te zien zijn. Ook vormt zich steeds meer kruiend ijs.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 goedenavond dames en heren. Mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij dit programma Tap Zappie. Tap Zappie New muziekprogramma aflevering 659. Je kunt het allemaal meelezen op www.zfmzandvoort.nl En bedoel ik meelezen ja, de playlist van de muziek die in dit programma gedraaid wordt. Zoals deze cd Sunset Drumming, Dancing, Dwelling and Dreaming van Steen Rahaugen van het label Phoenix Muziek. En we gaan eh, door met A Fair Meadow van Helene Davis en Kim Scottby van hetzelfde label. Veel huisplezier. Mm-hmm. <laughs> दिलागा kushinkosi yamambuzo wezulu ungowabo kushinkosi yamambuzo wezulu ungowabo kushinkosi yamamvumelani bonke abantwana bezekile kushinkosi yamamvumelani bonke abantwana bezekile kushinkosi yamambuzo wezulu ushinkosi yamakozuzu mvumo wabo ushinkosi yamakosi abantwana abancane baligugu ujehova abantwana abancane baligugu ujehova vumelani bonke abantwana beze kimi kusho inkosi yamakhovumelani bonke abantwana beze kimi kusho inkosi wezulu ungowabo kusho inkosi wezulu ungowabo kusho inkosi bonke abantwana beze kimi ushinkosi yamakhosi abantwana bezekile ushinkosi yamakhosi wezulu ungowabo ushinkosi yamakhosi wezulu ungowabo ushinkosi yamakhosi abantwana abancane baligugu utsheo mangozulu ungowabo kusho inkosi yamangozulu ungowabo kusho inkosi yamavumelani bonke abantwana bezekile kusho inkosi yamavumelani bonke abantwana bezekile kusho inkosi yamangozulu ungowabo kusho inkosi yamangozulu ushingose amakhosi Guay, guayayay. even kijken. Nummer 5 van de CD, Easy Day. Nou ja, dat het morgen maar voor jou een Easy Day mag zijn. We gaan afsluiten met uh, Sea and Silence van Deuter. Dus daar draai track 2. Nou, en dat eh, is ook Sea and Silence. Dat is eh, jammer. Ja, ik denk misschien een leuk titeltje. Goed, straks naar de andere kant van het nieuws natuurlijk nog een uur tap Seppi maar weer 12 eh, nummers heb ik voor je klaar liggen. Dus eh, dat gaan we straks allemaal even lekker draaien. Tot zo, dag.